Ze gaan weg vanwege een verschil van inzicht over de politiek. Van Haga vindt het niks dat Thierry Baudet steeds vergelijkingen maakt met de Tweede Wereldoorlog. De drie blijven wel in de Tweede Kamer en hebben geen ruzie met Forum, zegt verslaggever Wilco Boom. Samenlijk optrekken onder één naam eh, zou wat Forum betreft altijd een betere keuze zijn geweest. Maar eh, gelet op het feit dat ze over het verkiezingsprogramma nog eh, eens zijn... hopen ze in de dagelijkse praktijk van de Tweede Kamer nog wel vaak samen te kunnen optrekken. De partij van Baudet heeft nu nog vijf zetels in de Tweede Kamer. KLM vliegt voorlopig niet meer op Israël. Tussen Israël en de Gazastrook vliegen de raketten al een paar dagen over en weer. Ook in de buurt van het vliegveld in Tel Aviv. Daardoor werd het vliegverkeer de afgelopen dagen al een paar keer stilgelegd... of omgeleid naar Cyprus. KLM kijkt volgende week of het dan weer veilig genoeg is. De waarde van de bitcoin is flink gedaald door een tweet van Tesla-baas Elon Musk. Hij wil niet meer dat mensen met bitcoins betalen voor zijn auto's... omdat alle computers die nodig zijn voor het bitcoinsysteem... te vervuilend zijn voor het milieu. Dat gelijk gevolgen, zegt verslaggever Nick Wouters. Alles wat eh, Musk zegt over cryptovaluta, daar wordt meteen op gereageerd. Dus als hij het omhelst, dan gaat die koers omhoog. Ja, en als dit gebeurt, dan gaat die koers ook net zo hard naar beneden. Op een gegeven moment zelfs 18% naar beneden. En in Amerika bedenken ze van alles om mensen over te halen om zich te laten vaccineren. Gratis bier naar je prik of meteen naar een honkbalwedstrijd bijvoorbeeld. In Ohio heeft de gouverneur ook iets bedacht, een loterij. Iedereen die een coronavaccin komt halen maakt kans op 1 miljoen dollar. Now I know that some of you are now shaking your head and say that Mike DeWine he's crazy. This million dollar drawing idea of yours is a waste of money. But truly, the real waste is a life that is lost now de COVID-19. Jongeren onder de 18 die zich laten prikken maken ook kans op een zak geld om hun studie mee te betalen.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 over de manier waarop politiek wordt bedreven. Naast van Haga vertrekken ook Hans Molders en Olaf Efraim. KLM vliegt voorlopig niet meer op Israël. De reden is dat het vliegveld van Tel Aviv binnen schootsafstand ligt... van de raketten die vanuit de Gazastrook worden afgevuurd. En het inhalen van door corona uitgestelde operaties zal anderhalf tot twee jaar duren. Verwacht bestuursvoorzitter Jonge van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het weer op veel plekken zon, maar geleidelijk neemt vanuit het zuiden de kans op bewolking en buien met onweer toe.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 say goodbye after midnight and she's on your phone Saying come over cause she's all alone I could tell it was your ex by your tongue Why is she calling now after so long? Now what is it that she wants? Tell me what is it that she needs? Did she hear about the brand new biz that you just bought for me? John didn't have no kids, didn't share no mutual friends. And you told me that she turned trick when y'all broke up and I get sick. What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back?